Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg... is ruim 600.000 euro opgehaald. De Duitse stad zal in een later stadium kijken hoe het geld verdeeld zou worden. Vorige week reed een automobilist in Maagdenburg in op een drukbezochte kerstmarkt. Vijf mensen kwamen om het leven en meer dan 200 anderen raakten gewond. Kort na de aanslag werd een 50-jarige man uit Saoedi-Arabië opgepakt... De Duitse autoriteiten hebben nog niets gedeeld over een mogelijk motief voor de aanslag. Daisy Bouterse is overleden door chronisch alcoholmisbruik. Dat blijkt uit het autopsierapport. De oud-president werd vorig jaar veroordeeld voor zijn leidende rol bij de decembermoorden van 1982. Het onderzoek naar waar hij zich sindsdien bevond loopt nog. Op eerste kerstdag werd bekend dat Daisy Bouterse is overleden. Hij was 79 jaar. In dierenpark Amersfoort is opnieuw een olifant doodgegaan. Vandaag kwam de vierjarige Yindi vast te zitten tussen een wand van boomstammen. De enige manier om haar te bevrijden was door haar in slaap te brengen. De olifant werd daarna niet meer wakker. Vorige maand ging in de dierentuin in Renen ook een olifant dood. Dat dier ging dood aan de gevolgen van herpes. In dierenpark Amersfoort kostte dit virus de afgelopen jaren ook aan twee olifanten het leven. Baanwielrenner Harry Lafrijsen is Nederlands kampioen op de sprint. Daarmee zet hij een uitroepteken achter een bijzonder jaar. Lafrijsen bleef in 2024 ongeslagen op de grote kampioenschappen. Zo won hij op de Olympische Spelen in Parijs drie keer goud... en werd hij ook uitgeroepen tot sportman van het jaar. Vrijdag was Lafrijsen op het NK baanwielrennen in Apeldoorn... ook al de beste op het onderdeel de Keirin. Het weer op veel plekken mist. Het koelt vannacht af tot het vriespunt. In de ochtend verdwijnt de mist. En het wordt komende dag dan 2 tot 8 graden.